Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De grote brand op een industrieterrein bij Barneveld is onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij. Daardoor was de snelweg A30 voor een deel in beide richtingen dicht. De brand woedde bij een poedercoatingbedrijf. Waardoor het vuur uitbrak is nog onbekend. En ook is nog niets duidelijk over de schade. Niemand raakte gewond bij de brand. De brandweer in Barneveld is nog wel bezig met het nablussen. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen om de situatie in Gaza... na de overstromingen van de afgelopen dagen. De hulporganisatie is bang dat ziekten zich snel verspreiden. De riolering in Gaza is beschadigd door de oorlog... waardoor rioolwater zich nu kan vermengen met drinkwater. Vooral een kamp in het zuiden van de Gazastrook is getroffen. Daar zitten zo'n 425.000 ontheemde Palestijnen. Volgens het Rode Kruis zijn voedsel, water, dekens en tentzeilen hard nodig de komende tijd. In het noorden van Ierland zijn vijf twintigers om het leven gekomen bij een ernstig auto-ongeluk. Het gaat om twee vrouwen en drie mannen die allemaal in hetzelfde voertuig zaten. Hun auto kwam door onbekende oorzaak in botsing met een andere auto. Drie mensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Ierse politie zijn zij niet in levensgevaar. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er al bijna evenveel aanvallen van wolven op vee geweest als in heel vorig jaar. Tot begin oktober waren het er 741 tegenover 770 in heel 2024, meldt de organisatie die dat voor de provincies bijhoudt. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal nog hoger, omdat alleen de aanvallen zijn meegenomen waarvan zeker is dat die van een wolf was. Zo is van 165 meldingen de oorzaak niet bekend en boeren zijn ook niet verplicht om incidenten te melden. De meeste wolfaanvallen waren in Gelderland. Het weer vanuit het noorden breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 7 tot 9 graden.